2008. Hij was de langzittende republikein in de Senaat. Stevens was toen verwikkeld in een schandaal over het aannemen van te grote bedragen van mensen uit het bedrijfsleven. Aan boord van het toestel was ook Sean O'Keefe, een oud-topman van de ruimtevaartorganisatie NASA. Hij overleefde het ongeluk, waarbij vijf doden vielen. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, handhaaft de rente op het historisch lage niveau van 0 tot 0,25 procent. Analisten hadden al verwacht dat de rente gelijk zou blijven. Door de rente laag te houden hoopt de centrale bank het herstel van de Amerikaanse economie te stimuleren. De Amsterdamse politie heeft tot twee keer toe een auto in beslag genomen bij dezelfde snelheidsovertreder. De man werd eind juli aangehouden omdat hij met meer dan 200 km per uur op de A2 reed. Zijn auto, die niet was verzekerd, moest hij inleveren. Zijn rijbewijs was hij al kwijtgeraakt bij een eerdere snelheidsovertreding. Gisteren werd de Amsterdammer opnieuw betrapt terwijl hij achter het stuur zat. Ook de huurauto waarin hij reed is in beslag genomen. De vroegere Amerikaanse atleet Antonio Pettigrew is overleden. Hij werd doodgevonden in zijn auto. Waaraan hij is overleden is nog niet duidelijk. Pettigrew werd in 1991 wereldkampioen op de 400 meter. In 2000 won de ploeg met Pettigrew Olympisch goud op de 4x400 meter in Sydney. De ploeg moest de medaille weer inleveren toen Pettigrew bekende dat hij destijds doping gebruikte. Antonio Pettigrew is 42 jaar geworden. Dan het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Nachttemperatuur rond de 14 graden. Morgen klaart het vanuit het noordwesten iets op.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 De schade door de branden in Rusland kan oplopen tot 14 miljard dollar, hebben economen berekend. De economische groei zal daardoor aanzienlijk lager uitvallen. De regering heeft beloofd dat de branden rondom Moskou aan het eind van de week geblust zullen zijn. De smok in delen van Moskou is vandaag wat afgenomen door regen.